In de Bouwman-kliniek, waar veel verslaafden zitten, wordt door patiënten gehandeld in de partydruk GHB... Het spul werd onlangs in de kliniek aangetroffen. Eén patiënt is door het gebruik van GHB in coma geraakt en twee zijn er onwel geworden. Ook is er iemand overleden, mogelijk als gevolg van GHB. Justitie gaat dat sterfgeval opnieuw onderzoeken. Een toenemend aantal Nederlanders is verslaafd aan GHB. Het Trimbos Instituut zegt dat gebruikers onderschatten hoe verslavend de druk is... en hoe snel je erdoor bewusteloos kunt raken. Sarah Palin, die vorig jaar kandidaat was voor het vicepresidentschap van Amerika, treedt af als gouverneur van Alaska. Palin vertrekt eind deze maand. Waarom ze dat doet is niet bekendgemaakt. Volgens sommige bronnen wil ze in 2012 de republikeinse kandidaat worden voor de presidentsverkiezingen. De termijn van Palin als gouverneur loopt nog tot volgend jaar. Sarah Palin was de running mate van de republikein John McCain. Die verraste vriend en vijand door voor de onervaren Palin te kiezen. Rotterdamse vishandel Smit Zeevis is als beste uit de bus gekomen bij de jaarlijkse nationale haringtest van het AD. De uitslag van de test is vandaag in de krant te lezen. Hollandse nieuwe van Smit is gewoon perfect, zeggen de keurmeesters van het AD. Volgens de test is de nieuwe haring dit jaar van extreem goede kwaliteit. Wel wordt er gewaarschuwd dat hij door het hoge vetgehalte extra gevoelig is voor bederf. Bij veel verkooppunten was de koeling volgens de keurmeesters onvoldoende kwaliteit van de nieuwe haring bij veel supermarkten is niet best, oordeelt het AD. Het weer flinke opklaringen en kans op een misbank. Overdagperiode met zon en droog. Het wordt een graad of 22.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 Deeply dip about the way you walk tippy pat your Spanish eyes, Sierra smile, legs that go on for miles. see control Het is een dag dat alles mag. Ik doe vandaag alleen maar dingen die ik in mijn dromen zag. Wat een heerlijk gevoel. De hele wereld lijkt zo koel. on the floor. Cause I'm knocking you out. So come on, I get up, I won't say it again. I'll drag you out.